Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Duitse stad Hamburg zijn gisteravond mensen omgekomen bij een schietpartij. Een schutter opende het vuur in een gebedshuis van Jehovah's getuigen. Agenten kwamen om kwart over negen op de locatie en troffen meteen chaos aan, zegt correspondent Wouter Zwart. Ze hoorden vervolgens nog een schot in het gebouw... en hebben vervolgens op een hogere verdieping nog een persoon gevonden. Nou, volgens de politie is dat mogelijk de dader. En het lijkt er ook op dat deze persoon is overleden... dat deze persoon één van de waarschijnlijk zeven doden is. De politie denkt dat de dader alleen handelde. De politie vraagt op grote schaal gegevens op van demonstranten... zoals hun adres en geboortedatum. Staat in de krant Trouw. Volgens de politie is dat nodig om verdachten op te sporen en aangiftes te verwerken. Maar volgens onderzoekers gebeurt het vaker dan nodig is. Ook bij demonstranten die nergens van worden verdacht. En bij ouders en kinderen van actievoerders. Veel paniek voor het Centraal Station in Amsterdam gisteravond. Een man stak in of bij een hotel naast het treinstation een andere man neer... waarna de politie hem probeerde te pakken... Daarbij werden een taser en meerdere waarschuwingsschoten gebruikt. Het werd allemaal gefilmd door omstanders. Hey, maar shit. Skuske. Hij heeft kank grote pakmes. Uiteindelijk werd de man geraakt met een stroomstootwapen en werd hij opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En Den Haag staat vandaag vol met tentjes. Niet omdat er gezellig wordt gekampeerd. Jongeren protesteren vanwege het woningtekort. En ze staan er niet alleen. Ook de organisatie van Lowlands is bij dat protest. De festivalbaas vindt het een superbelangrijke actie. Omdat ontzettend veel mensen die op Lowlands komen als bezoeker... een probleem hebben met hun woning. Of ze kunnen geen huurkamer vinden. En als ze later een salaris hebben eh, kunnen ze niet doorstromen naar een woning die ze graag zouden willen kopen. Het is een enorm probleem onder jonge mensen en er moet nu eindelijk eens een keer echt wat aan gedaan worden. Op Lowlands begon afgelopen zomer een actie om aandacht te vragen voor het woningtekort onder jongeren. Ze hebben toen meer dan 100.000 handtekeningen ingezameld en die gaan ze vandaag aan woonminister De Jonge geven. Het weer dan nog. Vanmorgen regen, in het oosten sneeuw. Het blijft ook hier en daar liggen. Vanmiddag gaat het op meer plekken sneeuwen en kan het glad worden. Het wordt een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 I'm begging you. I'm begging, I'm begging you. I'm driving so fast, but my heart won't move. Whatever, whatever I do. God, I wish I never met you. Uh, I keep forgetting to forget you look inside your heart, is there any room for me?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 That you'll find me ugly and one day you'll disappear Cause what's the point of crying? It was never even enough Did you ever want me? Was I just one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, bet he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fat. Damn. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin.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 De Verenigde Naties hebben een grote olietanker gekocht... om een milieuramp voor de kust van Jemen te voorkomen. In de Rode Zee ligt al jaren een oude supertanker vol met ruwe olie. De gekochte tanker moet de olie uit het roestende schip halen de politie in Amsterdam heeft schoten gelost bij de arrestatie van een verdachte van een steekpartij. De schoten leidden tot paniek op straat. Uiteindelijk werd de verdachte geraakt met een stroomstootwapen en kon die worden opgepakt. Het weer, regen en sneeuw vandaag. Vooral in het noorden en noordoosten is het wit en het kan glad zijn.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 It feels my divided, halfway wrong and right. rechts Nu zit ik er middenin. Nu En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zoveel van mij, zij verpest geloven. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag er gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je en jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort zelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, nee, ik sta boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten. Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwacht. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring. Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering.